Radio 1 blijft daarom voorlopig nog wel via de middengolffrequentie 7 uitzenden. Voor de andere publieke en de commerciële radiozenders is het beeld wisselend. Nog lang niet alle zenders zijn overal te horen. De problemen ontstonden gisteren door branden in de zendmasten bij Lopik en Smilde. Vandaag zijn op een aantal plekken noodzenders in bestaande masten geplaatst. De mast bij Lopik kan waarschijnlijk morgen aan het eind van de dag weer in gebruik worden genomen. En in Assen zal de komende dagen een noodmast worden geplaatst op het terrein van de Johan Frieso-kazerne. President Chavez van Venezuela is naar Cuba vertrokken om chemotherapie te ondergaan. Chavez, die kanker heeft, vertrok direct nadat hij daar van het parlement in Caracas toestemming voor had gekregen. De oppositie wilde eigenlijk dat de president de macht zou overdragen, maar dat is niet gebeurd. De vicepresident en de minister van Financiën hebben alleen wat bevoegdheden op begrotingsgebied gekregen. Chavez liet zich eerder in Cuba opereren aan een tumor in zijn bekken. Hoe lang hij nu wegblijft is niet bekend. Een kerncentrale in het westen van Japan heeft een van de reactoren uitgeschakeld nadat de druk tijdelijk was weggevallen. Er is geen straling vrijgekomen. De centrale blijft buiten gebruik tot duidelijk is waardoor de druk wegviel. In grote delen van het land is nu nog minder stroom beschikbaar. De aardbeving in maart zijn in Japan 18 van de 54 kernreactoren actief. Het weer, vooral in het midden en oosten regenachtig, van het westen uit droger en enkele opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Overdag bij 17 tot 21 graden wisselend bewolkt met buien, maar ook perioden met zon.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 Met mij, Mario Zandvoort. En straks twee uur lang DJ Mauzo in de mix hier op de radio. op ZFM. En daarvoor is opening. Adeno Damassi versus Lindy met Just Be Good To Me. En zo werd het even tijd voor iets heel anders.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 het wordt een bijzondere uitzending. Het is ook maar eenmalig hoor, waarschijnlijk. Maar, maar zover is het nog niet. Het is nog, uh, nog even uh, eh, het eerste uurtje. Met nog even muziek. Greg Davis, 7 Days in 2001.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 I'm missing you, any good you, Babylonian. from the first impression, and You don't seem to be like that. Cause there's no need to check, there'll be plenty time for that. From the subway to my home, it's ringing off my phone.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 Na de branden in de zendmasten bij Lopik en Smilde is Radio 1 in bijna alle delen van het land weer te ontvangen. Er zijn wel uitzonderingen, zoals het gebied rond Nijmegen en Zuidoost-Brabant. Radio 1 blijft daarom voorlopig nog wel via de middengolffrequentie 747 AM uit.